9 uur. Doral met het NOS-journaal. Postbedrijven Cent en PostNL zijn het niet eens met de beslissing van de autoriteit Consument en Markt. Die geeft geen toestemming voor een overname van Cent door PostNL. De bedrijven hopen dat de staatssecretaris het besluit naast zich neerlegt en de overname toch goedkeurt. Het kabinet neemt in de komende maanden een beslissing. De ACM zegt dat er door de overname een monopolie zou ontstaan. Ook zou die leiden tot forse prijsstijgingen. Iran zegt dat het nieuwe centrifuges voor uraniumverrijking gaat bouwen. Daarmee neemt het land opnieuw afstand van het atoomakkoord... dat in 2015 werd gesloten met de Veiligheidsraad, de EU en Duitsland. Daarin stond dat het grootste deel van de centrifuges... waarmee uranium geschikt kan worden gemaakt voor kernwapens... zou worden ontmanteld. Dat verdrag stond al op losse schroeven... doordat de VS het vorig jaar eenzijdig heeft opgezegd. President Trump wil een nieuw verdrag met betere garanties dat Iran geen atoomwapen krijgt. CDA wil dat er in Nederland een speciale antidrugsorganisatie komt. Fractievoorzitter Heerma zegt in De Telegraaf dat zo'n eenheid hard nodig is... omdat Nederland aan het afglijden is naar een narco-staat... vergelijkbaar met Colombia en Afghanistan. In de nieuwe organisatie zouden mensen van de politie, het Openbaar Ministerie... de FIOD, de Arbeidsinspectie en jongerenwerkers moeten samenwerken. Het dodental van de orkaan Dorian op de Bahama's is opgelopen tot 20. Ook is er veel schade. Zeker 70.000 mensen hebben direct hulp nodig. Het enige vliegveld op het grootste eiland is verwoest... waardoor de hulpverlening wordt bemoeilijkt. Het weer buien, vooral in het noorden ook met kans op onweer. Tussendoor af en toe zon, maar warmer dan 18 graden wordt het niet. Waait een stevige noordwestenwind die aan zee hard kan zijn. Ook morgen en in het weekend regenachtig bij hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Wat langer files staan er nog op de A1 richting Amsterdam bij Blarikum 5 kilometer.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 Ik zou zeggen, blijf luisteren. Want leuke muziek komt eraan, hoor. Ik noem een Hans de Boy. Ik noem een Spendo Ballet. Ik noem een Beatles. En de Bee Gees. Brothers Gift, eh, Nights on Broadway. Goede muziek hoor, maken die jongens. Helaas, twee zijn er al overleden. Alleen eh, Barry leeft nog. We hebben wel prachtige muziek eh, achtergelaten. En dit is leuk, die heb je al lang niet meer gehoord. ZFM. Met een bijzonder leuk weekend dat eraan komt. Dus ik zou zeggen... Kijk even wat er allemaal gebeurt. De historische Grand Prix in Zandvoort. En eromheen zijn heel veel dingen muziek eh, eh, te, te, luisteren, te beluisteren en te zien. En uiteraard heel veel auto's. Hier is Sheila en de Bee Devotion. Franse zangeres. Die volgens de boeken de meeste gouden platen heeft eh, eh, bereikt in Frankrijk. Namelijk... Eh, even kijken hoor. ze heeft 42 platina platen, 14 zilveren platen, 39 in Frankrijk en 89 in de wereld. Nou, dat is toch wel heel knap van dit vrouwtje. En hier zijn de Beatles. Take a sad song and make it better Remember to let her into your heart Then you can start to make it better Hey Jude, don't be afraid heeft ook een bijzonder bandje. Mooie muziek. Goedemorgen. Kort over negen geweest. ZFM, 24 uur per dag. De beste en leukste muziek. Het geluid van Zandvoort. Zet hem op. Op ZFM. Ken je deze nog? Spendo Ballet. En Fight for Yourself. Voor ourselves. Dat zeg ik. Love Ballet. Fight for Ourselves. Nou, dat hebben ze gedaan. De oorspronkelijke naam van Spandau Ballet was de kut. Met een C, hè? Maar dat hebben ze om eh, een aantal redenen maar veranderd in Spandau Ballet. En Spandau, dat is eh, vernoemd naar de Berlijnse wijk Spandau. Allemaal leuke informatie hier bij ZFM. Anders had je dat gewoon niet geweten. Goedemorgen ZFM, 24 uur per dag. Het geluid van Zandvoort. Dankjewel jongens. Goed gewerkt. dit vrouwtje weet er ook wat van hoor. Tina zelf. Ze is volgens mij ze gestopt.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 Maar ja, die was niet zo lief tegen haar. Dus toen is ze maar weggegaan. En toen heeft ze niet zonder heel veel succes zelf eh, doorgegaan. Ze woont tegenwoordig in Zwitserland. Ze is ook Zwitsers geworden. Ze heeft niet meer de Amerikaanse eh, mentaliteit.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 In Kingston. En hij was zanger en bassist. En natuurlijk zanger. Reggae-zanger. En dit was zijn enige hit. Meer heeft hij er niet gehad. Hans de Boy. Ken je hem nog? Maakte vroeger hele leuke plaatjes. Tijd niets van gehoord, maar ik zag hem laatst weer in de krant staan. Als morgens vroeg Dat zeg ik, thuis Daar nog in een waaier ligt. Ze rekt zich uit, de huid is zacht en bezweet Haar dag begint, gordijnen dicht. De eerste uren nog niet aangekleed. Dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik. drinken uit één glas. Als ze tegen mij aan een zacht versleten jeans aan. Zij houdt van mij. Ja, bij ZFM ben je ook thuis hoor. Ja, dan weet ik dat ik thuis... Hans de Boy was ooit theatertechnicus van Boudewijn de Groot. Dan weet ik dat ik thuis ben. ZFM, het is eh, twee over half tien. Goedemorgen allemaal. Lekker kopje koffie erbij. Als je Zigo hebt, moet je naar kanaal 40. En dan kan je... Eh, Verfrissend Grensverleggend. Optimaal. ZFM. Nou ja, dat zeg ik. Uh, dan kan je op eh, kanaal 40 van, uh, van Ziggo kan je ZFM zien en horen. Altijd makkelijk. Ving gewoon kanaal 40 op en dan krijg je het leukste nieuws van, van Zandvoort. Hier is Amy. nummer van de Doors. In een totaal ander jasje. Light by Fire, Amy Stewart. Vijf over half tien. Eigenlijk zes over half tien. Maar de klok staat hier een minuutje achter. Misschien moet er een nieuw batterijtje in, je weet het niet. ZFM op jouw radio. Het geluid van Zandvoort. Met de leukste muziek. Je moet zaterdag even luisteren altijd, want er komt uh, ZFM vanuit eh, Hotel Hoogland. En dan eh, met allemaal nieuws, politiek, sport, welzijn. Allemaal leuke informatie en boeiende informatie die Zandvoorters aangaat. Hier is Andrew Gold met The Lovely Boy. He was born on a 1951. And with the slap of a hand son. His mother and father said, What a lovely boy. We'll teach him what we learned. Oh, yes, just what we learned. We'll dress him up warmly and we'll send him to school. It'll teach him how to fight to be nobody. Andrew Gold. Dit was een van zijn grootste internationale hits. Lonely Boy. Hij heeft veel gedaan hoor. Getoerd met de Eagles. Samen met uh, Tennessee gewerkt. Toptalent. En dit was natuurlijk Lonely Boy. Prachtig nummer. ZFM, het geluid van Zandvoort. En weer een prachtig weekend voor de boeg. Hier is Paul McCartney. You used to say, live and let live. know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. let die. In juni 1973 uitgekomen en uiteraard was dit de titelsong van de James Bond film Live and Let Die. Goeie film hoor. Komt hier een nieuw aan? No Time to Die, die heet die. Er zit altijd wel die die weer in, hè? bijna kwart voor eh, tien. Hier bij ZFM. Heb je er een lekker kopje koffie bij?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 een mooie info krijgt hier toch, hè, bij hem. En eh, in 2014 heeft ze een optreden gedaan. Nee, niet één. Een hele zoiets optredens gedaan. 15. En die waren in nog geen kwartier uitverkocht. En in de week na de eerste voorstelling stonden er acht albums van Kees Bush, Kate Bush in de, in de, in de, top 40. Niet normaal, hè? Zo kan je je geld ook verdienen. Doe het eens in de 15 jaar en dan eh, ga je er even tegenaan. En dan... Uh, over Monty Python gesproken. Some things in life are They can really make you made.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 We was in 43 minuten uit, uh, uitverkocht. 43 seconden, sorry. Incidentally, this is available in the foyer. Maar dus toen hebben ze er maar vier aangeplakt. Oh, ze hebben elkaar ontmoet op school. Dus het is eigenlijk een schoolbeentje. Eh, Hij is wel uit de klauw gelopen hoor. Goedemorgen ZFM. 8 voor 10. I'll set to I'll set. I'll never make that money back. Alright nou, mate. The Bright Side of Life. Dat is toch ook muziek? John Miles.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 sick of the pain. Miles bij ZFM. Enige hit die ooit heeft gehad in Nederland. Maar het was wel een grote, hoor. Twee keer uitgebracht trouwens. Twee keer uitgebracht. Ja, dat zijn weer leuke eh, weetjes. If I Had Words, Godfrey Gerald en eh, de zuster van Patricia Pai. De laatste voor eh, het nieuws van uh, 10 uur. Ik zou zeggen, maak er een bijzonder mooi weekend van. Geniet ervan. Genoeg dingen te doen hier in Zandvoort. Dus eh, heb pret. En ik ben er eh, dinsdag weer.